Ze gaan in Groningen tientallen gebouwen en kantoren van de universiteit dicht houden. En ook de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat dicht. In Wageningen doen ze de campusgebouwen op slot, maar houden ze wel de biep, de biep open, zodat studenten kunnen blokken. Een man uit Hoogvliet moet acht jaar de gevangenis in voor de dood van een pakketbezorger. Begin dit jaar wilde de bezorger een pakketje brengen. Hij dacht dat er niemand thuis was en wilde weer weggaan. Maar toen kwam de bewoner zijn huis uit en ging hij achter de bezorger aan. Na een trap viel hij op zijn achterhoofd. De bezorger overleed een week later. Britney Griner is terug in Amerika. De basketbalster werd gisteren vrijgelaten door Rusland in ruil voor een wapenhandelaar. Griner werd begin dit jaar opgepakt in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze kreeg een celstraf van 9 jaar en zat kort in een strafkamp. En paarse sokken, slingers en taartjes. Op veel scholen en opleidingen was het vandaag Paarse Vrijdag. Op die dag laten jongeren in Nederland zien dat ze de queergemeenschap steunen. De meesten dragen ook iets paars in hun outfit. Op deze school in Den Haag is dat al een lange traditie. En dat is belangrijk, zegt deze leraar. Wij vinden namelijk heel belangrijk dat elke leerling zichzelf kan en mag zijn. Mhm. Ehm, en ik denk ook dat zeker als je, als je kijkt naar pubers... dat zijn natuurlijk eh, nou ja, leerlingen in de leeftijd waarbij ze echt wel aan het ontwikkelen zijn... aan het nadenken. Dan is het juist goed als ze in aanraking komen met ideeën... Eh, die ze misschien niet altijd van uh, huis uit meekrijgen. Of juist wel, omdat ze weten, hey, wacht even. Er is een groep die hier aandacht aan besteedt. En ook Charlie is blij met deze Paarse Dag op school voelde ik me dat ik echt kon zijn wie ik ben. En ook dat een eh, grote deel van de leerlingen me daarvoor, als ze zeg maar paars dragen, dat ze me daarvoor ook echt accepteerden. Dus de eerste keer dat ik hier op school kwam, toen ik eh, iedereen paars zag dragen en niemand eigenlijk echt me uitschold voor homo of zo.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 Het is niet druk in de regio. Er staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. En de meeste files leveren niet meer dan een minuut of vijf vertraging op. Alleen op de A4 heb je wat meer tijdverlies van Amsterdam naar Den Haag.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 I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn around and just take it slow? I know what you're time will take it slow.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 wordt vervolgd voor ontucht en het bezit van kinderporno. De man van 56 zou meerdere kinderen hebben misbruikt. Een man van 42 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het hacken van de app van Forum voor Democratie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een verklaring afgelegd en is hij inmiddels weer vrij.